Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte begrijpt de emoties van mensen die beelden van omstreden historische figuren omvertrekken. Maar volgens de premier is het niet de oplossing, want zei hij geschiedenis is geschiedenis. Volgens de premier moeten we bespreken waar we minder trots op zijn en vooral uitleggen wat de plussen en minnen zijn van bekende figuren uit de geschiedenis. Reizigers worden verplicht om een mondkapje te dragen op de Nederlandse luchthavens... bij het inchecken, bij de gate en de veiligheidschecks en ook in het vliegtuig. Verder moet iedereen een gezondheidscheck invullen. Met deze maatregelen denkt het kabinet dat het verantwoord is om te vliegen... zonder dat inzittenden anderhalve meter afstand houden van elkaar. Er liggen nog 73 coronapatiënten op intensive care afdelingen, vier minder dan gisteren. En sinds gisteren zijn negen nieuwe coronadoden geregistreerd. Het aantal geregistreerde coronadoden is nu 6053. Het werkelijke aantal coronadoden ligt, afgaand op cijfers van het CBS, rond 9000. Het kabinet denkt na over verlaging van de BTW op dagelijkse boodschappen. Staatssecretaris van Financiën Veilbrief zegt dat dat kan bijdragen aan het herstel na de coronacrisis. In Duitsland is de BTW op boodschappen al voor een half jaar verlaagd om ondernemers een steuntje in de rug te geven. De Arnhemse terreurgroep van Hardy M. had meer doelen voor een aanslag op het oog... dan alleen de Gay Pride van 2018. De zes leden van de groep van M werden in 2018 opgepakt... in een vakantiehuisje in Weert. De groep wilde volgens een verklaring van een infiltrant... ook een legerbasis aanvallen en joggende militairen neerschieten. Buiten de lijnen van Frank Heijnen heeft de prijs voor het beste sportboek van 2019 gewonnen. In het boek staan portretten van vergeten voetballers. Heijnen werd eerder dit jaar ook al uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.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 Met de lekkers muziek, wat toeristische informatie. En eh, dingetjes zoals de zeewatertemperatuur bijvoorbeeld. Maar straks een eh, gesprek wat de NH had met de boswachter hier bij eh, Overveen... over de extreme droogte in de duinen. Dat zometeen. Eerst nog even gewoon lekkere muziek. We hadden eerst Lois Lane, Fortune Fairy Tales. En nu gaan we lekker door met Rafael Sadik. Moving Down the Line. Hier bij ZFM waar het 8 over 6 is. What's in your eyes cause they talk to me. They know how to read my mind. I get this feeling when you're next to me. It's like joy summertime. But now that I never see you, I could only wish for more. But uh, at the end of the day, I'll, I'll keep fighting you. Should I stop by and say hi?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 Eh, volgens mij komt ze uit Nieuw-Zeeland, maar dat is zijde. Ja, ik zei het al, we gaan eh, even luisteren naar een, eh, een item wat NH gemaakt heeft. Ze hebben gepraat met Dick Groenendijk, die man is ecoloog bij het PWN, het waterbedrijf... Wat, wat, onder andere dus de met Duinen aan, aan de kant van, van Overveen Haarlem beheert. En uh, ja, ze lopen samen met hem door het gebied bij Overveen. En ja, het is daar heel erg droog, ondanks de regen van, van afgelopen week. En daar vertelt hij over. Het is echt zoeken, ja. Ja, er zijn er maar heel weinig. Je wilt graag dat zo'n zo'n danst van het leven en dat er veel te zien is. Eh. Maar dat is niet het geval. Veel plantjes blijven klein of zijn helemaal uitgedroogd en de bloemen komen niet tot bloei. De oorzaak is extreme droogte. Afgelopen eh, weekend, afgelopen dagen heeft het iets van 10 of 20 mm geregend en we hebben een tekort van meer dan 100. Dus eh, ja, het is wel een beetje, maar, en het is fijn dat de regen er is. Dat geeft de planten weer een klein beetje extra water. Maar het is, eh, het is veel te weinig om dat eh, tekort aan water op te heffen. En je ziet eigenlijk, eigenlijk helemaal niks meer. De grasjes die er staan, het is helemaal verdord. de kleine plantjes die er staan, het is allemaal, het is allemaal weg. Zelfs dus met die regen, ja, je ziet het al. Kijk, het droge zand, je krijgt geen eens, je kunt niks, je krijgt bijna niks boven. Die regen van de afgelopen dagen, het is al helemaal weg. Dick Groenendijk houdt de natuur nauwlettend in de gaten en vindt de situatie op dit moment zorgelijk. Het is al derde jaar droge jaar op rij. En eh, ja, dat maakt het, eh, maakt het voor de vlinders echt, echt lastig om mee te, mee te dealen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor die bijen. Die hebben ook, eh, ook bloemen nodig. Als je geen bloemen hebt, dan, dan, dan, dan red je het niet. Maar het is zoeken naar bloemen. Er staan er veel te weinig in bloei voor de vlinders en de bijen. Ja, kijk, een kleine paramoervlinder. Dat is leuk. Daar gaat hij. Gaat op het zand zitten. Hoeveel regen hebben we nodig? Ik zou zeggen, een week of vier, vijf. Eh, even mooi veel regen. En dan niet mopperen als je op de fiets zit. Eh. Ik wou net zeggen, want dat is natuurlijk precies het weer waar niemand zin in heeft. Nee, nee, nee, nee. ik moet heel eerlijk zeggen, afgelopen winter heeft het geregend. Ik fiets heel veel. Eh, en het, ik, ben, ik weet niet hoe vaak nat geregend. Ik heb me voorgenomen, ik mopper niet meer op de regen. Ik was er reuze blij mee. Regen hebben we nodig. Het is, eh, het is echt van levensbelang. Dus <laughs> ja, die duinnatuur heeft het, heeft het nodig. En, die, en dat gaat me aan mijn hart als, het, als het zo slecht gaat gaat. Simply Red, Do The Right Thing. En daarvoor hoor je een interview met NH over de droogte in de duinen bij, eh, bij Overveen. Ja, en eh, het ziet eruit uit dat er, eh, ja, Christel zei het al, misschien een onweersbui. het wordt of heel veel water of het wordt helemaal niks. Maar het is drukkend warm. Nog steeds 25 graden op de officiële ZFM thermometer. Hier in de studio lijkt het wel 35. Morgen 22 graden, kans op onweer en ja, wateroverlast dan. Want dan valt er in één keer weer heel veel. En vanaf zondag wordt het weer rond eh, normaal 19 graden. En voor onze Duitse gasten, also 22 Grad Gewitter gibt es. Ja, dann, eh, aber passt auf. Also bleibt nicht am Strand, äh, wenn es Gewitter ist. Und äh, ja, so nächste Woche so 19 Grad, wechselnd, sonnig, wolkig. Also ja, vielleicht auch einen Regenschirm mitnehmen. Sag mal, Ernie, was willst du denn am Strand machen, wenn du alles vergessen hast? Du hast kein Badetuch, kein Butterbrot, kein Radio, keinen Eimer, keine Schaufel. Du hast wirklich nur eine Sache mit, Ernie? Ja, nur eine Sache, Bert. So, da bin ich aber gespannt. Kannst du mir sagen, an welche Sache du heute gedacht hast? Oh, an meinen Regenschirm? Man weiß nie, wie das Wetter wird, Bert. Oh nein, meine Badehose wird ganz nass, meine Brot und mein Radio werden auch ganz nass. Was soll ich denn nur machen? Oh. Ich geh mit dir, wohin du willst bis ins Ende dieser Welt. Am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir in den Leuchtturm rauf. Wir können die Welt von oben sehen. Eine Uhr tut uns dann hier raus. Und du bist der Kapitän. Bord und fahren mit. Ich tauch den Fischen hinterher. 1983, Leuchtturm Nena. En ja, de Zandvoorters weten het. Je wordt zo vaak gevraagd, waar is de vuurtoren. Nee, we hebben geen Leuchtturm in Zandvoort. We hebben een Wasserturm. So, de Turm, die daar steht, is geen Leuchtturm, is een Wasserturm. Dan wisten je dat. Goed, gaan we door naar 1966. Stax, het eh, andere soul-label. Je hebt motor. Motown komt zo meteen. Nu Stax. En dan had je Linda Lydell. En die maakte in 66 ging ze naar Stax en in 67 maakten ze die enorme hits. En die kent iedereen.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 zei toch dat ik wat mee zou nemen van de playlist van Jaap Koper? Ja, deze kan natuurlijk niet ontbreken. Veline alleen. Ja, ik sta hier ook alleen in een veel te warme studio. Hier bij ZFM, waar het inmiddels zes over half zeven is. Ja, en ik zit even op de site te kijken van de Waterleidingduinen En deze is de raas. Ehm, alle wandelingen zijn volgeboekt. En de meest populaire, de wandeling met de reguurgidsen, daar staat niks bij. Dus of ze hebben een foutje gemaakt... of er zijn nog plekken aanstaande zondag bij de wandeling met de natuurgidsen... Dus eh, ja, dus heb je daar, ben, je daarin geïnteresseerd? Kijk dan even op de site eh, awdwaternet.nl. En uh, dat zijn echt hele mooie wandelingen met de natuurgidsen. Ja, en mocht je dan toch alles volgeboekt zijn... er staat een nieuwe route op de site van het waternet. En dat is het tientje van. En dat is een hele mooie route dwars door de duinen. Maar die is wel 10 kilometer. Dus moet je wel goed ter been zijn. Tot zover. En dan gaan we nu lekker door met de Neville Brothers. Yellow Moon. Hier bij ZFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. keep peeping in my window niet op. Ergens rond 10 uur gaat de zon pas onder. En eh, ja, wat lekker is. Het is, eh, het is eh, hoogwater vanavond. Tenminste, rond, rond half elf. Dus het is zo broeierig. Als je nog even de duik in wilt. Tot half, half elf is het hoogwater vanavond. Goed, gaan we lekker door. speciaal voor onze Franse gasten. Bonjour à tous, à Zandvoort. Met Angèle. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou. pour moi Tout est devenu flou Et j'en ai peur, la suite on verra Si ça se trouve ça va pas durer Ou peut-être seulement quelques mois Voilà je commence déjà à angoisser Crise après crise j'arrive plus à moi connaît tous la pression. Tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. de perdre la tête en enfer, la suite on verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur perdre partout mes repères. met Vloe. Bonjour à tous, Zandvoort zeggen we dan zo mooi. Ja, en uh, eigenlijk het is nu kwart voor zeven. En eh, mensen die mij kennen, die weten dat ik van Motown hoor afhoud. En eh, ik, heb, ik heb een interview gevonden met Barry Gordy. En dan kijkt hij terug op, op de tour in 1965, toen, toen Motown net begonnen was. En toen gingen ze op tour naar Europa. En heel klein stukje daaruit, 30 seconden. Maar het is wel bijzonder wat hij zegt, helemaal in deze tijden. first trip in 1965 changed my life because it was showing me that people around the world were like we were. And that was always my thought, that we're all the same. We laugh at the same things. We cry about the same things. We love the same things. And it was proven to me when I came across here on that tour and I saw all of our ideas and music had been transmitted over here. And they became such loyal fans. Stap in the Name of Love. Lekker om weer te horen. Lekker oude motan. En daarvoor hoor je Barry Gordy. Over eh, de, ja, dat geen tussen mensen. En zo is het natuurlijk. Goed, ik heb even gekeken op de site van eh, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En ja, daar zijn nog, eh, nog excursies beschikbaar. Moet je wel iets langer in Zandvoort blijven. Dit is allemaal vanaf de 20ste, 21ste, 24ste. En zelfs een, een vlinder-excursie. Nou, je hoorde de net de, de, de boswachter erover eh, praten dat er weinig vlinders zijn. Maar hij weet ze schijnbaar toch te vinden. Je kunt erop inschrijven en dat staat allemaal op de site van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. np-zuidkennemerland.nl En dan komt het helemaal goed. Gaan we lekker door jammen met eh, Bob Marley. 'Free Little Birds. En die kun je ook vast in de duinen zien dan. Worry A Thing. Three Little Birds. En dat is ook een stadion waar je dat heel vaak hoort. Hier heel dichtbij. Goed, gaan we weer terug. Eh, we hebben het inderdaad over Amsterdam. En eh, eventjes naar Rotterdam. Eh, want daar komt Verena Ward vandaan. En onder de naam Ward heeft hij een heel eigen project. En dat heeft een nieuwe single uit. Nobody Else. En ook die heb ik weer bij Jaap Koper gehoord. Dus ja, blijf gewoon naar Jazz de luisteren. En je hoort de nieuwste muziek. Zoals deze van Ward. my sanity things back to me It's not what it seems turn around and walk away from me And now catching me I try to run but there's no escaping it heeft eigenlijk met V, hoofdletter V. En dan lijkt het weer een W. wordt eh, komt uit Rotterdam. En eh, ja, het is een, eh, zo'n geheime tip die we dan via Jaap Koper en Alternative FM hier toegespeeld krijgen. En daar ben ik heel blij mee. Goed, het is vijf voor zeven. Laatste plaat op de achtergrond. Lionel Richie is al bezig. Cela. Straks om 9 uur je het En morgen vroeg om 8 uur gaat het gewoon allemaal weer door. Met Toebak. En daarna komt uh, Goedemorgen Zandvoort weer. En dan uh, smiddags Albert-Jan en eh, Rob Harms. En zo gaat het hele weekend gewoon door. En wil je alles weten over Zandvoort, dan blijf je dus gewoon luisteren naar ZFM. Ik ben er eh, donderdag weer. Ik mag het ochtendprogramma in doen. Ik mag even invallen. En dan ben ik er vrijdagavond weer met Welkom in Zandvoort. En misschien dat ik een, volgende week een uurtje achteraan doe met alleen maar soft soul. Maar dan moet het wel het weer ervoor zijn.